1 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. wil uitbuiten van minderjarige meisjes. In dezelfde zaak hield de politie ook al drie andere mannen en een meisje aan. De politie kwam de verdachte op het spoor na de vermissing van een minderjarig meisje uit Amsterdam. De politie vond later foto's van haar op een website met seksadvertenties. Later werd ze in Huizen gevonden, waar ook een andere man van 32 en een meisje van 17 waren politie heeft met de twee slachtoffers gesproken en sluit meer aanhoudingen niet uit. De politie Zeeland-West-Brabant heeft een medewerker van het korps aangehouden. en wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie. Ook wordt hij verdacht van drugsbezit en handel in verdovende middelen. Tegen de politiemedewerker loopt een disciplinair en een strafrechtelijk onderzoek. In dezelfde zaak zit een man uit Zierikzee vast voor handel in de harddrugs. Het stel uit Haaksbergen dat tot voor kort werd vermist in Turkije is vanochtend gehoord op een politiebureau. De Turkse politie doet onderzoek naar de vermissing van hun dorpsgenoot Joey Hofman. Het is onduidelijk of het stel is gearresteerd of als getuige is gehoord. De politie heeft ook de bestelbus van de twee meegenomen voor sporenonderzoek. Joey Hofman is op 8 juli voor het laatst gezien. Hij was met het echtpaar uit Haaksbergen naar de Zuid-Turkse plaats Silifke gereden... om mee te helpen bij de bouw van hun huis. Het vliegtuig van Canada Air dat vorige maand in San Francisco bijna op een taxibaan was geland, bevond zich slechts 18 meter boven vier taxiënde vliegtuigen. De piloten hadden pas op het laatste moment door dat er iets niet goed was en maakten net op tijd een doorstart, heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit bekendgemaakt. Daarmee voorkwamen ze de grootste vliegramp ooit, zegt de autoriteit. Het weer, buien en veel wind. Langs de kust en op het IJsselmeer is kans op windstoten. Vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen opnieuw enkele buien en ook zonnige perioden.